Nieuws van 5 uur. Dit is Maud Schreurs met het... Sander heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de aanslag in Londen. Hij laat weten dat zijn gedachten bij hen zijn. Ook zegt Willem-Alexander dat hij en Maxima zich op deze droevige dag verbonden voelen met de slachtoffers en hun families. Ook koning Filip van België en de Spaanse koning Felipe laten weten dat ze meeleven met de Britten. President Trump roept op Twitter de wereld op te stoppen met politiek correct zijn als het gaat om de veiligheid van mensen. En de Britse politie heeft in het oosten van Londen twaalf verdachten opgepakt in verband met de aanslag gisteravond. Er zijn huiszoekingen gedaan en die gaan nog steeds door, zegt de politie. Een buurman herkende een van de daders op een politiefoto en omschreef hem als een innemend persoon. Een vader van jonge kinderen die zich inzetten voor de buurt en daklozen. Bij de aanslag vielen zeven doden en 48 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. De drie aanslagplegers zijn door de politie doodgeschoten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof heeft naar aanleiding van de aanslag in Londen vanmorgen overlegd over het dreigingsniveau in Nederland. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat dat omhoog moet. Volgens Schoof doen politie en organisaties van evenementen het maximale wat op dit moment mogelijk is om de veiligheid te garanderen. Op een industrieterrein in Bunschoten is een lichaam gevonden. Of het de sinds donderdag vermiste Savannah van 14 is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek, onder meer met honden en een helikopter. Volgens de politie kan het onderzoek nog uren duren. Vanochtend gingen honderden mensen vrijwillig op zoek naar het meisje. Ze vonden niets. Een voorbijganger ontdekte het lichaam. Het weer wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het oosten kan een bijvallen. Het is zo'n 20 graden. Morgen zon, maar vooral in het westen en noorden in de loop van de dag kans op een bui.